City Dijkers met het NOS Journaal. Premier Schoof heeft voor het eerst een toespraak gehouden bij de Verenigde Naties in New York. Hij zei daarin dat ook Nederland wil dat er een staakt het vuren komt tussen Israël en Hezbollah. Net als de VS, Frankrijk en een aantal Arabische landen die aan zijn voorstel werken. Tot nu toe heeft Israël het plan afgewezen. Schoof sprak verder in zijn speech ook over de oorlog in Oekraïne... Volgens Schoof gaat die oorlog in tegen alles waar de Verenigde Naties voor staan. Israël heeft de afgelopen dag ongeveer 220 doelen van Hezbollah in Libanon getroffen. De luchtmacht zou aanvallen hebben uitgevoerd op onder meer Hezbollah-strijders... wapenopslagplaatsen en systemen waarmee projectielen op Israël worden afgevuurd. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid... kwamen opnieuw tientallen mensen om het leven door de Israëlische bombardementen. Israël voert al de hele week luchtaanvallen uit op doelen van Hezbollah in Libanon. Ajax heeft in de Europa League zijn eerste wedstrijd thuis tegen het Turkse Besiktas overtuigend gewonnen. In de Amsterdam Arena werd het 4-0 voor Ajax. De club keek vooraf best wel even op tegen Besiktas. Trainer Giovanni van Bronckhorst was het seizoen namelijk uitstekend begonnen. Maar toch was Ajax veel sterker dan Besiktas. Tientallen jaren aan Nederlandse wielergeschiedenis krijgen waarschijnlijk vanaf volgend jaar een vaste plek. Er zijn plannen voor een Nederlands wielersportmuseum in Hogerheide, in West-Brabant. In het complex moet de collectie fietsen en gele truien van de Nederlandse kampioenen van vroeger op één plek samenkomen. Nu liggen die truien en trofeeën nog vaak bij de renners thuis. Als de plannen worden goedgekeurd moet het wielermuseum in oktober volgend jaar de deuren openen.